Lot Lewin met het NOS Journaal. Naar schatting... zie. De Britse premier May wil het leger vooral inzetten op belangrijke plekken en bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden en concerten. De terreurdreiging in Groot-Brittannië is opgeschaald naar het hoogste niveau na de aanslag in Manchester afgelopen nacht. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. May zei verder dat een nieuwe aanslag niet alleen waarschijnlijk is, maar mogelijk snel volgt. De dader van de aanslag, Selma Abedi, is waarschijnlijk onderdeel van een groter terreurnetwerk. Door verschillende tegenvallers is het overschot op de begroting van het kabinet volledig verdampt. Er zou nu zelfs sprake zijn van een tekort van 1 miljard euro. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Vooral in de zorg en het onderwijs waren er flinke tegenvallers. Eerder ging men ervan uit dat het nieuwe kabinet juist 3,5 miljard extra te besteden zou hebben. Vandaag wordt de voorjaarsnota besproken in de ministerraad. D66 wil niet verder praten met VVD, CDA en ChristenUnie over het mislukte overleg van gisteren. VVD-leider Rutte had daartoe opgeroepen. Hij wil meer duidelijkheid over het gesprek dat D66 en ChristenUnie hadden met informateur Schippers. In dat gesprek werd duidelijk dat de twee partijen niet met elkaar willen onderhandelen. Rutte wil de ontstane situatie bespreken, maar D66 vindt dat niet zinvol en houdt het bij de verklaring dat ze er niet uit zijn gekomen. De NTR stopt met het groot dicté der Nederlandse taal. De omroep zegt in de Volkskrant dat het televisieprogramma over zijn hoogtepunt heen is. Het programma wordt ieder jaar in december uitgezonden, maar zal dit jaar dus niet meer te zien zijn. Na 26 jaar is het dicté archaïs geworden volgens de NTR.